We hebben onze liefde besproken. Nu heb je mijn hartje gebroken. Ik geloofde in jou en geluk. Al dat moois is nu stuk. zat eens een meisje in gedachten, op een bankje haar liefste te wachten. Ze wachtte vergeefs op haar lief, daarom schreef ze hem deze brief. We hebben onze liefde besproken. beloofde de geluk. Al dat is nu